Een Klomp met het NOS-journaal. Premier gesprek gehad met PVV-leider Wilders. Over de inhoud van het gesprek in Wilders Kamer is niets gezegd... maar het ging zo goed als zeker over zijn beveiliging. De agent die verdacht wordt van het lekken van informatie aan criminelen... zat in het team dat Geert Wilders beveiligt. Hij was geen persoonlijk beveiliger van Wilders... maar deed vooronderzoek op plekken waar politici komen... De medewerker van de dienst Bewaken en Beveiligen zou opsporingsinformatie hebben doorgespeeld aan een Marokkaans-Nederlandse bende. TBS-kliniek De Woenselsupport Support in Eindhoven is aansprakelijk gesteld voor de dood van een TBS'er vorig jaar. De man pleegde samen met een vrouwelijke bewoner van de kliniek zelfmoord met een vuurwapen dat het gebouw was binnengesmokkeld. Volgens de inspecties Veiligheid en Justitie en Gezondheidszorg hield de kliniek de cliënten niet genoeg in de gaten. De advocaten van de broers van de man willen dat de woenselsupport Support de verantwoordelijkheid erkent en de schade van de nabestaanden vergoedt. Supermarkten vragen te veel voor hun scharreleieren. Dat zeggen de pluimveehouders na eigen onderzoek van de eierprijzen. Kippen mogen door de dreigende vogelgriep sinds november niet meer naar buiten. eieren die eerder werden verkocht als duurdere vrije uitloopeieren... moeten door de oppokplicht nu verkocht worden als scharreleieren. Maar de supermarkten hebben de prijzen daarvan volgens de pluimveehouders niet verlaagd. Albert Heijn heeft de prijzen inmiddels wel aangepast. De zussen van Willem Holleder en zijn ex worden eerst achter gesloten deuren gehoord en vanaf september in het openbaar. De advocaten van Holleder wilden dat de vrouwen alleen achter gesloten deuren worden gehoord, maar daar gaat de rechter niet in mee. Volgens de advocaten willen de zussen van de openbare verhoren een media-hype maken. Het weer, harde wind en vanmiddag nog wel wat regen, maar het wordt langzaam droger, vooral in het noorden. Het wordt maximaal 11 graden. Morgen ook zacht en vrij regenachtig. In het noordwesten is er aan de kust kans op storm. Ook in de rest van het land zware windstoten. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer file met ruim een uur vertraging. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knooppunt Ridderkerk is maar één reis ook open. Je kunt eventueel omrijden via de Benelux tunnel. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum. En de N205, de weg Zwanenburg-Hillegom, is in beide richtingen dicht bij de A9.